Uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De hulpdiensten moesten afgelopen nacht in meerdere steden branden blussen. De veiligheidsregio Zuid-Gelderland spreekt ook van opvallend veel branden. Ook in de andere provincies waren meerdere auto's uitgebrand. In 19 gemeenten gold een vuurwerkverbod, maar dat lijkt op grote schaal genegeerd. Nederlanders gaven dit jaar voor een recordbedrag aan vuurwerk uit, 118 miljoen euro door het afsteken van vuurwerk heeft het oogziekenhuis in Rotterdam sinds middernacht 13 nieuwe patiënten binnengekregen. Daarvan is de helft minderjarig. Een van de slachtoffers is volledig blind geraakt aan één oog. Merendeel stak zelf niet af, maar werd geraakt door legaal vuurwerk. En een van de gewonden liep zijn letsel op door illegaal vuurwerk. De eerste operaties worden over een paar uur uitgevoerd, zegt een oogarts. Na naar aanleiding van het dodelijke vuurwerkongeluk in Rotterdam... heeft burgemeester Schouten gepleit voor een landelijk vuurwerkverbod. In het, met het oog op morgen noemde ze het overlijden van de jongen intens verdrietig en tragisch. De jongen overleed volgens ooggetuigen toen hij zwaar vuurwerk aan het afsteken was. Bij een ongeluk na politieachtervolging in het Gelderse Rekken is de bestuurder van een auto overleden. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De achtervolging werd ingezet bij een politiecontrole. De auto botste bij de vlucht tegen een boom. Om wat voor een controle het ging en waarom de agenten de achtervolging inzetten wil de politie niet zeggen. Zimbabwe heeft per direct de doodstraf afgeschaft. De straf werd nog wel opgelegd voor zware misdrijven zoals moord... maar werd voor het laatst voltrokken in 2005. De doodstraf verminderde volgens de Zimbabweanse minister Ziyambi de criminaliteit in het land niet. En ook werd de oorzaak ervan niet aangepakt. Volgens Amnesty International zijn er in 2023 nog 60 mensen in het land ter dood veroordeeld. Hun straf wordt nu omgezet in een celstraf. Het weer bewolkt met hier en daar wat motregen.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 never had a voice to protest So you fed me shit to digest I wish I had a reason My flaws are open season For this I gave up trying One good turn deserves van Zandvoort, op 106.9 FM. sailing and you know you're day.